En ook in Frankrijk gebeuren zulke dingen. Daar is ook iemand omgekomen door de storm, vertelt onze correspondent. Dat zou een vrachtwagenchauffeur zijn. Die kreeg op de weg een boom bovenop zijn truck die daar viel. En als we wat breder kijken, 1,2 miljoen Fransen zitten op dit moment zonder stroom. Dat is met name in Bretagne het geval aan de Atlantische kust. Daar was de storm ook het hardst vannacht. Daar is de schade ook het grootst. En pieken tot boven de 200 km per uur, regen en hoogte golven. In één geval is er voor de kust van Bretagne zelfs een golf gemeten van 21 meter hoogte. Voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog zijn er Nederlanders vanuit Gaza de grens met Egypte overgestoken. Mijn collega Sophie sprak met de dochter van een van hen. Hij was daar samen met eh, twee ooms, zijn ouders en een neef. En um, een van de ooms die is daar getrouwd met een Palestijnse. Dus ze waren daar voor die bruiloft en zouden weer teruggaan naar Nederland na die bruiloft. Maar toen brak de oorlog uit en zaten ze daar vast. Dus, dus daarom waren ze daar. En, en trouwens, dat is ook wel goed om te vermelden. De, de vrouw, de inmiddels vrouw van een van die Nederlanders, die is ook mee de grens over, zegt die dochter. Volgens de krant Trouw is ook een Nederlandse jongen van 16 weg uit Gaza. Ruim een week geleden was hij nog in het nieuws nadat zijn moeder bij een bombardement op een markt om het leven kwam. En één op de vijf Nederlanders woont op een plek waar ze eigenlijk helemaal niet willen wonen. Zeggen ze in een onderzoek van woningcorporaties. Het geldt ook voor deze vrouw. Haar relatie ging uit en ze woont nu met haar zoontje bij haar ouders. Want de wachtlijst voor een sociale huurwoning schiet niet echt op. Ik ben niet urgent genoeg en dat snap ik echt heel goed. Omdat ik, ben, ik zit hier veilig, ik heb een dak boven mijn hoofd. Maar ja, weet je, ik ben gewoon bijna 40 en eh, mijn zoontje is al zeven. Ja, ik verdien dan toch ook gewoon een eigen huis, lijkt me. Meer dan de de helft van de woningzoekers loopt tegen problemen aan. Een deel heeft de zoektocht zelfs opgegeven. Het weer, nou ja, waait dus flink, vooral in de kustprovincies. Vanavond gaat de storm weer liggen, maar we houden ook morgen een guur herfstweertje...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 En ik kan hier op dit uur geen taxi meer krijgen, maar dat maakt me niet uit to say that I'm better off without you. Is it cool enough to fake? Cause all that I've been breathing is about you. Is it wise enough to flow? From the head until my toes But somehow I don't really know All that I've been doing is without you Is it you inside my head? Is it you inside who says that I'll become someone else? And often all my mind keeps saying, This is not what I believe in. This is where it ends. And all in all, my mind's made up that is why it never stops Alone again Alone again she knows my face, but Up on you.